12 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. In Den Haag is een man van 28 uit Liverpool opgepakt. Volgens de Britse politie is hij een van de meest gezochte criminelen van het Verenigd Koninkrijk. De man is gisteren aangehouden tijdens een kerstdiner in een restaurant. Hij was al vijf jaar voortvluchtig en wordt ervan verdacht een bende te leiden... die met vrachtwagens, wapens en munitie van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk smokkelt. In Engeland lopen tien aanklachten tegen hem, ook voor drugsmokkel. Binnenkort moet de Nederlandse rechter bepalen of en wanneer hij wordt uitgeleverd. Oud-nieuwslezer Fred Emmer is overleden. Zijn familie heeft aan de NOS laten weten dat hij vredig stierf. In de jaren 70 en 80 was Fred Emmer een van de bekendste gezichten van de Nederlandse televisie. Emmer nam in 1987 afscheid van het NOS-journaal... maar jaren later stond hij nog steeds hoog in de lijstjes van populairste journaalpresentatoren. Als nieuwslezer oogde hij gedecideerd en onkreukbaar... Fred Emmer is 85 jaar geworden. In Marokko is de journalist en activist Omar Radi opgepakt. Radi had zich op Twitter beledigend uitgelaten over een rechter. Daarop staat in Marokko een maximumstraf van een jaar cel. Radi sprak zich kritisch uit over de veroordeling van de Harik-beweging... die demonstreert voor meer rechten voor bewoners van het Rifgebied in het noorden van Marokko. Vandaag kreeg een Marokkaanse YouTuber vier jaar celstraf en een boete van 4000 euro omdat hij koning Mohammed zou hebben beledigd. De politie van Rotterdam heeft een man aangehouden... wegens het bedreigen van twee agenten op internet. Hij zou een foto van de agent hebben geplaatst in een Telegram-chatgroep... een beloning hebben uitgeloofd voor adresinformatie over ze... en ze daarbij hebben bedreigd. Volgens RTL Nieuws proberen criminelen vaker in chatgroepen... de identiteit van politieagenten te achterhalen om ze te bedreigen. Het weer. In het zuiden kan er een bui vallen. Het kwik daalt naar 3 graden in het zuiden tot onder de 0 graden in het noordoosten. Ook is er kans op mist. Morgen overal droog. In de mist wordt het niet warmer dan 2 graden. Waar de zon schijnt kan het 7 graden worden. Het weekend verloopt droog en van tijd tot tijd schijnt de zon.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 treat me good. dreams be good. me hot girl, they want be, come cool me. Uh, uh, this a girl and a groupie. Uh, uh, treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in my give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. steady. How when him come, him get it. How when him get what he want, then he run relentlessly.